Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een steekpartij in de Israëlische kustplaats Jaffa is een toerist gedood. Zeker negen mensen zijn gewond geraakt, van wie enkele ernstig. De dader is door de politie neergeschoten. De Israëlische krant Haaretz meldt dat hij dood is. De Palestijn stak eerst in de haven van Jaffa een aantal mensen neer... en daarna sloeg hij op de promenade toe... Ook op andere plaatsen in Israël vonden vandaag incidenten plaats. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. Op het terrein van het asielzoekerscentrum in Luttelgeest in Flevoland is een dode man gevonden. De politie weet nog niet wie het is en onderzoekt hoe hij is overleden. Het AZC in Luttelgeest is een van de grootste van het land. Er is plek voor zo'n 1500 mensen. Staatssecretaris Van Rijn is geschrokken van de nieuwste cijfers over coma-zuipen. Vorig jaar zijn 19% meer minderjarigen in het ziekenhuis beland door riskant drinkgedrag. Volgens Van Rijn beginnen jongeren de laatste tijd wel op latere leeftijd te drinken en doet het probleem van de coma zich steeds vaker thuis voor. Hij wil daarom campagnes tegen alcoholgebruik sterker richten op jongeren thuis of op school. De top van Ahold ziet af van een extra bonus na de fusie met het Belgische Deleuze. De bestuurders zouden allemaal een jaarsalaris in aandelen krijgen als de fusie succesvol was. Maar dat voorstel is nu geschrapt. Volgens een woordvoerder is er onvoldoende draagvlak voor bij investeerders. Ahold kreeg de laatste tijd ook veel boze e-mails over de voorgenomen bonussen. De Tweede Kamer wil dat er zeker tot 2023 niet op land naar schaliegas wordt geboord. Dat is twee jaar langer dan het kabinet wil. De winning van schaliegas, dat diep in de bodem zit opgesloten in kleisteenlagen, is omstreden omdat er schade aan het milieu kan ontstaan.